Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on the land. And on your face is written S-E-X. Your place. We can have a real good time.